Zes uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Democraten in de Verenigde Staten willen vandaag een wet in stemming brengen... die de militaire bevoegdheden van president Trump inperken. Aanleiding is de toelichting die ministers en militaire adviseurs hebben gegeven... aan leden van het congres over de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani. De Democraten en enkele Republikeinen zeggen dat ze over die aanval... geen overtuigend bewijs hebben gehoord. Twee of drie raketten zijn gisteravond neergekomen in de groene zone in Bagdad. In die wijk in de Iraakse hoofdstad staan veel ambassades en overheidsgebouwen. Wie verantwoordelijk is voor de raketaanval is niet duidelijk. Slachtoffers zijn er niet gevallen. Gisternacht vuurde Iran raketten af op twee militaire bases in Irak. Vorig jaar zijn 126 wethouders in Nederland gedwongen afgetreden of weggestuurd. Dat is het hoogste aantal in 15 jaar, blijkt uit onderzoek. De belangrijkste oorzaak is het hoge aantal coalities dat stranden. Dat gebeurde vorig jaar in 26 van de 355 gemeenten. Canada verwacht een grote rol te krijgen in het onderzoek naar het neerstorten van een Oekraïns passagierstoestel gisteren bij de Iraanse hoofdstad Teheran. Alle 176 inzittenden, onder wie 63 Canadezen, kwamen om het leven. Het is nog afwachten of Canada gevraagd zal worden. In 2012 verbrak Canada de diplomatieke banden met Iran. Als oud-Nissan-topman Goon echt zijn onschuld wil bewijzen... moet hij weer naar Japan komen en voor de rechter verschijnen. Dat zei de Japanse minister van Justitie Mori... in reactie op een verklaring die Goon gisteren gaf in Beirut. Goon wordt in Japan beschuldigd van fraude... en vluchtte vorige maand naar Libanon. De stap terug in de koninklijke familie door de Britse prins Harry en Meghan... leidt tot veel rumoer in de Britse media. Volgens de BBC is Buckingham Palace teleurgesteld... Royalty-verslaggever van de BBC zegt dat die term zelden wordt gebruikt... en volgens hem onderstreept dat de grote kloof binnen de familie. Het weer vandaag bewolkt en regenachtig.